Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk kondigt een grote operatie aan in Nieuw-Caledonië. Het land stuurt onder meer 600 agenten naar het overzeese gebiedsdeel ten oosten van Australië. Doel is om de controle terug te krijgen over de weg tussen de hoofdstad en de luchthaven. Delen van de hoofdstad zijn tot no-go-zone uitgeroepen en de burgemeester spreekt van een belegering. Het is onrustig in Nieuw-Caledonië vanwege het plan om Fransen die er 10 jaar wonen ook stemrecht te geven. Nu geldt dat alleen voor iedereen die er al ruim 25 jaar woont. Inheemse bevolking is bang minder invloed te krijgen. De Israëlische minister Gans eist dat premier Netanyahu binnen drie weken met een plan komt voor het bestuur van Gaza. Doet hij dat niet, dan dreigt Gans op te stappen en zijn partij terug te trekken uit de regering. Gans wil onder meer dat er een internationale coalitie wordt gevormd die het bestuur overneemt in Gaza. Tot nu toe weigert Netanyahu een plan te presenteren, waarschijnlijk om zijn ultrarechtse coalitiepartners te vriend te houden. Gans zat voor zijn ministerschap in de oppositie. Zijn partij doet het momenteel beter in de peilingen dan die van Netanyahu. In het Drentse Borger zijn gisteravond zeven amateurvoetballers gewond geraakt... nadat ze uit een open bus waren gevallen. Ze werden met hun team door het dorp gereden... omdat ze met SV Borger kampioen waren geworden. Volgens RTV Drenthe vielen ze uit de bus toen de reling afbrak. Vijf spelers moesten naar het ziekenhuis. Volgens de politie raakte geen van hen levensgevaarlijk gewond. De Oekraïense bokser Alexander Usyk heeft de tweekamp om de wereldtitel in het zwaargewicht gewonnen van de Brit Tyson Fury. Na twaalf ronden werd de Oekraïner aangewezen als de winnaar. Door de zege is Usyk nu in het bezit van alle wereldtitels in het zwaargewicht. Dat is voor het eerst in 24 jaar. Voor Fury was het de eerste nederlaag na 34 overwinningen en één gevecht dat onbeslist eindigde.